Lot Lewin met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Seehofer... het voorstel van bondskanselier Merkel afwijst... om in andere EU-lidstaten centra te vestigen voor teruggestuurde migranten. Dat zou hij gezegd hebben op het partijcongres van de CSU... waar hij de leider van is. Seehofer ziet geen alternatief voor het sluiten van de grenzen voor sommige migranten. Dat liet hij weten dat dit een persoonlijke opvatting is en niet die van de partij. Gisteren werd bekend dat Merkel een document had opgesteld... met voorstellen voor een scherper asielbeleid in Europa. Daarvoor is de medewerking nodig van de andere lidstaten van de Europese Unie. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat minister Slop te weinig doet aan de problemen met het passend onderwijs. Dat is het systeem waarbij leerlingen met fysieke of mentale problemen extra zorg krijgen binnen het gewone onderwijs. Volgens de Kamerleden zijn er te veel kinderen die thuis zitten en is de werkdruk voor leraren te hoog. Minister Slop erkent dat het niet vlekkeloos loopt en zei maandag al dat hij met maatregelen komt. Maar de Kamerleden vinden dat vooral de bureaucratie harder aangepakt moet worden. Het is levensgevaarlijk om met een luchtbedje of iets anders drijvends de zee in te gaan vandaag. De reddingsbrigade waarschuwt voor een sterke aflandige wind en ook staat er een sterke stroming. Daardoor kunnen mensen meegesleurd worden de open zee in. Strandwachten halen alles wat drijft preventief uit het water. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Oostenrijk gewonnen. Het is de eerste zege van Red Bull op het thuiscircuit. Verstappen hield de Ferraris van Raikkonen en Vettel achter zich. De Mercedes-coureurs Bottas en Hamilton vielen uit. Duizenden Nederlandse fans zagen hoe Verstappen voor de vierde keer in zijn carrière een Grand Prix won. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm. De wind neemt wat af en het koelt vannacht af naar rond de 15 graden.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 Ay. alegría, Macarena, eh, Macarena. Alla tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Alla tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena. tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas.